Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NWS op 3. Een grote evacuatie in Canada vanwege een natuurbrand. Het vuur is nu nog zo'n 17 kilometer van de grote stad Yellowknife... dus iedereen moet wegkomen nu het nog kan. Bit surprised with the escalation of the forest fires in this region. I really didn't feel like leaving. I stayed uh, till last minute that I could. Canada heeft te maken met het zwaarste natuurbrandenseizoen ooit. Ook in Europa woeden er nog steeds natuurbranden. Op het Canarische eiland Tenerife zegt de brandweer zelfs dat ze de controle kwijt zijn. Een Nederlandse jongen van 21 wordt gezocht door de Italiaanse politie. Na een ruzie in een vakantiehuisje zou hij zijn vader en een vriend van de familie hebben doodgestoken. Tientallen agenten zijn nu naar hem op zoek. De jongen zou psychische problemen hebben. Een flinke ramkraak in Zomeren in Brabant vannacht. Criminelen gebruikten een auto om een afvalcontainer tegen de rolluiken van een juwelierszaak te knallen. Daar wisten ze doorheen te komen. Daarna gingen ze er vandoor met een andere auto. Of ze iets hebben meegenomen, dat weten we niet. En dubbelfeest voor Manchester City. Na de winst van de Champions League afgelopen seizoen... hebben ze nu ook de Supercup in de pocket. De club moest het gisteren opnemen tegen de winnaar van de Europa League, Sevilla. Het hing erom. Na 90 minuten was het 1-1. In de verlenging werd er niet gescoord. En dus was het tijd voor penalties. De eerste negen gingen er allemaal in. Maar toen miste Sevilla. En dus... Manchester City have won the Supercup in dramatic circumstances. Severe miss, their fifth penalty. Manchester City perfect. And last season's treble has another trophy added to it. Het is voor het eerst dat Manchester City de Supercup wint. Het weer, de dag begint zonnig, maar later komen er steeds meer wolken. In het oosten heb je lokaal kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.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 Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. You wore that tight dress just to enhance. You like a bum bum. Never seen you before. Where you come from? You got a fat bum bum. I got a long Johnson. And I would never met you at random. This must be destiny. That's why you're next to me. You feel like ecstasy. This must be destiny, that's why you're next to me. You feel like ecstasy. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. Touch my forehead, chest, left shoulder, then right side. Pray my brothers are good outside. I know the vibes, I know the vibes. You're the one girl, stop rolling eyes. I find love and it slowly dies. So Lila Pie, don't make my eye cry. Let me hold your controller. I'm not one of these controlling guys. I want you to touch, roll with the girls, damn, and socialize. Enjoy your life. Your backside is so fit, it opens eyes. I know the vibes, I know the vibes. Just cause I'm not jealous doesn't mean I don't care. That's just not fair. I knew you were trouble, I wasn't prepared. If I were married, this might turn turn a scandalous affair. Trouble is there, trouble is there, trouble been right there, trouble is there. Trouble gon' find me anywhere, trouble gon' find me, bubble and whiny. Hey. Trouble gon' find me, trouble'll find me anywhere. Trouble'll find me, trouble will find me. It's okay, girl, bubble and my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. If you come close, I'ma explode. Got there carrying a heavy load. Wind your waist in a semicircle. Getting money fast, man's not a turtle. Had to go through so many hurdles. Block so hot like inferno. Had some issues that were internal. Had a mad life, I could write a journal. But I can't lie, I love the journey. Me and the money had matrimony. All the ratchet gal want pattern up. All the posh girl get ratchet for me. If you love me, you clapping for me. If you throw it, I catch it, trust me. girl come from far, even up, sir. I want the best, not come see, come sir. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance.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 die waarschijnlijk zijn vader en een familievriend heeft doodgestoken. De politie beschouwt de verdachte als zeer gevaarlijk. In Londen is een medewerker ontslagen van het British Museum... nadat er spullen uit het museum waren verdwenen. Het gaat onder meer om gouden juwelen en edelstenen. De politie doet onderzoek. Het weer. Eerst op veel plekken zon, later meer bewolking. In het oosten en zuidoosten kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt 20 tot 23 graden. not the end We should take some time apart Leave here with no regrets Knowing we gave our all Oh, I cannot pretend That this won't break our hearts But we will meet again I know the art is love's up.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 I don't think about you all the time when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time when I do, I wonder why.